Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel bedrijven fixen hun eigen snelteststraat. Wie een coronatest wil doen, kan nu vrij snel terecht bij de GGD. Maar voor sommige bedrijven duurt het toch allemaal iets te lang. Zij regelen een eigen teststraat, waar je de uitslag al binnen een uur hebt. Bijvoorbeeld in de Achterhoek. 9 van de 10 keer zijn er mensen die op dit moment eh, misschien thuis zijn met klachten. Nou, als ze gaan testen, kunnen ze misschien vandaag of morgen wel weer aan het werk. Als ze negatief zijn. Het wattenstaafje wordt hier vakkundig door zorgpersoneel in je neus geduwd. En de test is net zo betrouwbaar als die van de GGD, zegt het bedrijf. Bedrijven die zowat stil liggen door corona krijgen extra geld. Het kabinet trekt er honderden miljoenen voor uit, zeggen bronnen. Dat zal vooral naar de horeca, evenementen en cultuursector gaan. Je hoort verslaggever Roel Bolsius. Het is in ieder geval de bedoeling dat eh, bedrijven die voor meer dan 70% omzetverlies leiden, dat die 85% van hun vaste lasten kunnen terugkrijgen om bijvoorbeeld de huur en de energie te betalen. Drie jongens uit Alkmaar zijn opgepakt omdat de achterbak van hun auto vol lag met gestolen spullen. 284 blikjes energy drink. De drie hadden een kar vol energy gestolen uit de supermarkt. Medewerkers konden nog net het kenteken van de vluchtauto opschrijven... waardoor de politie de dieven al snel op kon pakken. En Adolf Hitler heeft de regionale verkiezingen in Namibië gewonnen. Al zegt hij er gelijk bij dat hij geen zin heeft in een wereldoorlog... en ook in het geheel niet lijkt op de Duitse dictator. Deze Adolf Hitler heet voluit Adolf Hitler Unona. Hij is zelf ook niet zo blij met de naam, maar zegt dat hij het niet meer kan veranderen. Namibië was ooit een kolonie van Duitsland en er zijn nog veel Duitse straatnamen bijvoorbeeld. Hij zegt dat zijn vader hem deze naam heeft gegeven, maar dat hij eigenlijk helemaal niet wist dat Adolf Hitler de allerverschrikkelijkste nazi was. Het weer nog bewolkt en af en toe regen vanavond. Komende nacht ook. Het koelt af naar 4 graden.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 We hebben natuurlijk Nashville Legends waarin Joopje weer gaat vertellen over een artiest of over een plaat. De maandartiest komt voorbij, de digitale brievenbus. Kortom, we hebben weer de over aan muziek. Wat gaan we nu doen? We gaan Bluegrass voor jullie draaien. Van het gelijknamige album, de nieuwe single van deze Amerikaanse Bluegrass formatie. En die heet Backline. Dit is The Farm. You can't take my phone. Give Me Banjo, Backline en The Farm. We gaan naar de digitale brievenbus voor de eerste keer dit uur. En daarvoor gaan we naar Amerika. We gaan naar de band New Elm. Ze bestaan pas sinds januari 2019 en de leden komen uit Dallas, Texas. Ze maken alternatieve country, folk, Amerikanen en rootsmuziek. En dit is hun nieuwste single en die heet Devil's Ball. Been walking through the desert days, trying to find a watering hole. My horse died about three days back. Now it's probably nothing but bone. Gold bars in my saddlebag, starting to weigh me down. By now there's a price on my head, and shovel going into the ground. Bus flying all around my head, wait for me to fall. Rather die If I stop, I'm as good as dead, and so much for being free. I can move a lot quicker if I lay this treasure down. Stash Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. Oh. over Chris Stapleton en zijn nieuwste single Arkansas. En ik zag hem onlangs bij de CMA Awards optreden... samen met zijn vrouw en dan met alleen een gitaar. En dan denk je van, ja, zo kan het ook gewoon. Country van de bovenste beste plank. Dat maakt ook onze maandartiesten. Uh, we gaan nu voor je draaien het titelnummer van het met een in 1980 eh, Grammy bekroond album. Op dit album staan diverse covers. Daarom hoor je in het tweede uur er eentje als een spiegelplaat Dit is Emily. Paris en Blue Kentucky Girl. Dit is de Nashville Maandartiest. uit Nederland. En er is het nu tijd voor geworden. De nieuwste single van Victoria Eeman. En die heet Greengrass Johnny. En daarna is het tijd voor Nashville Legends. Well, Johnny got his name back when he was a lad. He had a reputation, but he wasn't really bad. He liked to lay down in the big green field where the secrets of the world might be revealed. Then one fine day, the boy discovered gold. at the head with the secrets of the world. Green grass Johnny on a whole new way. Green grass Johnny to spend his day. Green grass Johnny in all the girls say. Green grass Johnny was a green grass king. Ladies line up three city blocks and green grass Johnny said it's time to rock. But Johnny was the coolest in Rush Cow High. He had the admiration of the girls and guys, cause when lunchtime came, the biggest news was seeing which girl he was gonna choose. One day Johnny looked at Susie B and said, Hey there lady, will you lay with me? thinking, man, I thought I was a goner. he used to do. Till she took his invitation like she always knew. They spend their days in the green grass loving. Till they had their own little turkey in the oven. That day Susie strained down legend hebben we het over Blake Shelton. Geboren op 18 juni 1976 als Blake Tollison Shelton... en een van de meest succesvolle country-artiesten van deze tijd. Hij kwam ter wereld in Ada, Oklahoma. Zijn moeder is Dorothy en heeft een schoonheidssalon. En zijn vader is Richard Shelton en eh, verkoopt tweedehands auto's. Op 12-jarige leeftijd leert hij gitaar spelen van zijn oom... en op 15-jarige leeftijd schreef hij zijn eerste liedje. Op 17-jarige leeftijd verhuisde hij naar Nashville en kreeg een baantje bij een muziekuitgeverij. Met hulp van producer en liedjeschrijver Bobby Braddock kreeg hij in 97 een productiecontract bij Sony Muziek. Enige jaren later tekende hij een solocontract bij Giant Records en bracht in 2001 zijn debuut album Blake Shelton uit. Blake wou als eerste single het liedje I Wanna Talk About Me uitbrengen... maar het platenlabel vond dat niet echt geschikt als eerste single... en bracht het liedje Austin uit. Zijn eerste single ging gelijk naar nummer 1 van de country hitlijsten. If you're van het platenlabel om dit nummer uit te brengen in plaats van I Don't Wanna Talk About Me. Maar later wordt het nummer uitgebracht door niemand minder als Toby Keat en die had er gewoon een nummer 1 hit mee. talk about me, wanna talk about I, wanna talk about number one. Oh my, me, my, what I think, what I like, what I know, what I want, what I see. talk about me. Kort na het uitbrengen van zijn eerste album wordt Giant Records gesloten... en Blake's contract wordt overgenomen door Warner Bros. Records. Van zijn eerste album, wat geproduceerd wordt door zijn ontdekker Bobby Bradford... kwamen ook nog de singles All Over en Old Red. Wat niet een hele grote hit werd... maar wat door Blake zelf gezien wordt als zijn meest herkenbare hit. And the tweede album Dreamer werd goud en de eerste single van dat album The Baby werd ook weer een nummer 1 hit. Intussen alweer veel meer studioalbums van Blake verschenen in 2004, Barn and Grill in 2007, Pure BS en in 2007 maakte hij ook zijn tv-debuut als jurylid van het programma Nashville Star en later The Clash of the Choirs. Pure BS werd in 2008 opnieuw uitgebracht met drie extra nummers, waaronder een cover van Michael Bublé's hit Home. En dit werd voor Blake weer een nieuwe nummer 1 hit. Zijn vijfde album Starting Fire kwam in 2008 uit. En in 2009 die EP met de hit Hillbilly Bones samen met Trace Atkins. Wederom een dikke nummer 1 hit. In 2010 werd hij uitgenodigd om lid te worden van de Grand Old Opry... wat nog steeds een van de grootste eren is in de countrymuziek. Hij werd in de Opry formeel aangekondigd door intussen vriend en collega Trace Atkins. In 2011 begint hij te werken voor het tv-programma The Voice als jurylid. Iets wat hij nog steeds doet en intussen tijd al zeven keer winnend heeft afgesloten. Ook in 2011 zijn nieuwe album Red River Blue met onder andere de hit Honeybee. Nou, dit album zijn er nog een aantal achteraan gekomen in 2013. Based on a True Story 2014. Bringing Back the Sunshine in 2016. If I'm Honest 2017. Texoma Shore. En in 2019 het compilatiealbum Fully Loaded. Met zijn grootste hits en vier nieuwe tracks. Waaronder de dikke nummer 1 God's Country. Om al zijn awards op te gaan noemen is net even te veel werk. Want dat zijn er te veel om op te noemen. Maar Blake is één van de meest succesvolle artiesten van dit moment. Met meer dan 10 miljoen verkochte albums, 30 miljoen verkochte singles en maar liefst 1,7 biljoen streams online. Ons nummer van deze week is een van zijn laatste nummer 1 hits. Dit is God's Country. Ik zeg tot volgende week en veel plezier met Astrid. Dag! outside of this church town, there's a for rain and thank him when it's falling because it brings a grain and a little bit of money. We put it back in the plate. I guess that's why they call it God's country. I saw the light in a sunrise sitting back in a 40 on the muddy riverside, getting baptized in holy water and shine with the show. Old school for life, baby. Ich hoor noch, jouw stem in de nacht. Die woorden so teder. Rebique ao was Wanda Jackson, als u de stem herkend hebt inmiddels. Ze zingt in het Nederlands. Jawel, in 1964 nam zij het nummer Ik hou van jou op. En dat is een cover van My Girl Cell van Byron G. Harlan. Maar wist je dat ze ook nog in het Japans heeft gezongen? zeg nou niet dat we niet bijzondere nummers voor jullie opzoeken. Dat was Wanda Jackson met Oh Blackie Joe. Alleen de titel is natuurlijk in het Engels. En daarna zingt ze heel gewoon lekker in het Japans. En daarvoor zelfs in het Nederlands uit 1964. Ik hou van jou. En de volgende artiesten, nou, die komen gewoon uit Amerika. De Swan Brothers met een nieuwe single. Dit is Best of the Best. if you were a diamond, you'd be Tiffany. And if you were a you'd be you'd be made in Tennessee. You're something like I ain't never seen. een keertje naar de digitale brievenbus in dit uur. En daarvoor gaan we naar Engeland. De kerstverse single van de New Country ster Danny McMahon. De UK Country Artist vorig jaar en diverse keren genomineerd voor andere awards in Engeland. Dit is de nieuwste single My Best Worst Habit. just can't kick. I know you're no good for me. And it's funny how one quickly turns to three, and I'm stuck in these sheets. It's like a bottle in my hand, I can't let go. Like a whiskey burn, you can't control. The buzz is new, but the guilt gets old. You're my best, worst habit. You're really worth van Danny McMahon en die heet My Best Worst Habit. En van uh, eh, countrymuziek gaan we nu naar folkmuziek. We gaan naar een nummer van Sarah Jadosh. Naast dat Sarah als soloartiest nummers opneemt... maakt ze ook deel uit van het trio I'm With Her. En won ze al een aantal awards, waaronder als soloartiest twee Grammys... en één met I'm With Her. Van haar laatste album World on the Ground... een nummer over Texas en die heet Hometown.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 on that road without a doubt. Somewhere they fizzled out back in her We krijgen elke week info.nashvilleradio.nl heel veel muziek opgestuurd. Maar zelf ben ik ook altijd wel druk op internet... om eh, leuke muziek op te zoeken van artiesten die nog niet zo bekend zijn. En dat is bij de volgende het geval. Hij heeft meegedaan aan The Voice. Zijn muziek is beïnvloed door artiesten als een Steve Earl, Card Brooks, Travis Tritt... en Red Dirt artiesten als een Randy Rogers Band en Reckless Kelly. En dat kan je ook best terug horen in de sound die hij maakt. Dit is een Michael Buck Band en 1992 naar het album First Time for Everything van Little Texas. Opgericht in Nashville, Tennessee in 1988... tekende dit viertal in 1989 een contact bij Warner Bros. Ze namen hun debuutalbum met de toepasselijke titel First Time for Everything op. En je gaat zo luisteren naar Dance en daarna de debuutsingle Some Guys Have All The Love. Dit is het Nashville Spotlight Album. Take your time and watch it step.